Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Storm Connell heeft het land aan het begin van de nacht via het noordoosten verlaten. Code oranje is nu ook in Groningen opgeheven. Eerder kwamen zeer zware windstoten voor in het noordoostelijke kustgebied van 120 tot 130 km per uur. In het Gelderse Lochem is gisteravond een vrouw van 19 omgekomen door een omvallende boom. Het ongeluk gebeurde toen de vrouw op haar fiets zat. In Leiden werd door de harde wind een woonboot tegen een brug geblazen... en in Den Haag belandde een omgevallen boom in enkele voortuinen. In Amsterdam viel een boom op een trambaan. De brandweer vraagt om bij stormschade het algemene nummer te bellen in plaats van 112. De politie heeft een minderjarige aangehouden in verband met de bedreiging van meerdere scholen in Leeuwarden. Op sociale media gaat sinds gisteravond een bericht rond dat er op scholen geschoten zou gaan worden. Na onderzoek kwam de politie bij de verdachte uit. Die is opgepakt en wordt verhoord. Scholen in Lelystad, Almere, Dordrecht, IJsselstein, Den Bosch en Breda kregen eerder al te maken met online bedreigingen. De politie houdt rekening met copycat gedrag waarbij mensen elkaar nadoen. Komende ochtend rijden er toch nog geen treinen tussen de stations Groningen en Groningen Europa Park. Het was de bedoeling dat daar vanaf 7 uur weer gereden zou worden, maar vanwege een verzakking van het spoor gaat dat niet door. Eerder deze week zijn bij wegwerkzaamheden aan de ringweg van Groningen al delen van het spoor weggezakt. Gisteren ontstond tijdens het herstellen daarvan opnieuw een sinkhole. PSV heeft thuis in de Champions League gewonnen van Shakhtar Donetsk. De Eindhovenaren kwamen verrassend terug van een 2-0 achterstand. Ze stonden het grootste deel van de wedstrijd tegen de Oekraïense club achter... maar dankzij een late gelijkmaker van Tilman en een goal in de laatste minuut van de blessuretijd van Ricardo Peppi... heeft PSV gewonnen met 3-2. Het weer, de wind neemt langzaam af en in het noorden en oosten valt nog wat regen bij een graad of 7.